Van der Linde met het NOS-journaal. Ook tussen Israël en Hezbollah zijn vannacht beschietingen. De militie zegt raketten te hebben afgevuurd vanuit Libanon op Israël... als wraak voor de Israëlisch-Amerikaanse aanvallen op Iran. Eén raket werd onderschept, andere raketten kwamen volgens Israël neer in open gebieden. Het Israëlische leger zegt intussen aanvallen uit te voeren op Hezbollah-doelen in heel Libanon. In het zuiden van de hoofdstad Beirut worden explosies gemeld. De Libanese premier noemt het onverantwoord dat er raketten zijn afgevuurd vanuit zijn land. Een Britse luchtmachtbasis op Cyprus is getroffen door een vermoedelijke droneaanval. Dat zegt het ministerie van Defensie tegen Britse media. Personeel op de basis is in actie gekomen, zegt het ministerie. Cyprus zegt dat het incident beperkte schade veroorzaakte. De vermoedelijke aanval komt enkele uren nadat premier Starmer bekendmaakte... dat de Amerikanen Britse bases mogen gebruiken in de oorlog met Iran. Boven het westen van Jeruzalem zijn explosies gehoord. Het Israëlische leger meldt dat er raketten zijn afgevuurd vanuit Iran. Volgens de krant Haaretz zijn er in de omgeving van Jeruzalem zes gewonden gevallen. Eén slachtoffer is zwaar gewond. Israël meldt dat er ook vannacht aanvallen worden uitgevoerd op Iran. De omstreden onderzoeker Harry Petit krijgt geen aanstelling aan de Vrije Universiteit in Brussel. De universiteit ziet daarvan af vanwege recente uitlatingen van de Britse onderzoeker. Volgens de krant De Morgen nam hij het op sociale media op voor het Iraanse regime. Eerder moest hij vertrekken bij de Nijmeegse Radboud Universiteit. Petit noemde de leider van Hamas een held en de aanslag van 7 oktober een feestdag... Een petitie om afstand te nemen van zijn uitspraken werd duizenden keren ondertekend. Het weer, later vandaag veel zon, al begint de dag in het noorden met bewolking.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 I'm not pretending. No hope, no love, no glory. No happy ending. This is the way that we love. Like it's forever. Then live the rest of our life. not together. Wake up in the morning, stumble on my life. Can't get no love without sacrifice. If anything should happen, I guess I wish you well. Mm, a little bit of heaven, but a little bit of hell. This is the hardest story that I've ever told. No hope pretend that En jij beleeft het.